Zeg Wouter Jong met het NOS-journaal. Apple en Ierland zijn akkoord over de betaling van ruim 13 miljard euro aan achterstallige belasting. Dit is de grootste naheffing die ooit in Europa is opgelegd. Ierland en Apple hebben meer dan 25 jaar geleden, toen Apple net begon, afgesproken dat het bedrijf minder belasting hoeft te betalen. Daardoor betaalt het bedrijf in 2014 maar 0,005 belasting over de winst. De Europese Commissie noemt dat illegale staatssteun. Zowel Ierland als Apple is daartegen in beroep gegaan bij het Europese Hof van Justitie. Het geld staat daarom nu nog op een tussenrekening. Minister Wiebes wil het Nationaal Klimaat- en Energieakkoord volgend jaar rond hebben. In het akkoord moet het kabinet afspraken maken met onder andere bedrijven, netbeheerders en de milieubeweging over de terugdringing van de uitstoot van CO2. In het regeerakkoord is afgesproken dat hij in 2030 bijna met de helft moet zijn teruggebracht. Wie had vandaag de eerste gesprekken daarover. Milieuorganisatie Greenpeace en Urgenda zijn nog niet onder de indruk van de plannen. De rederij en de eigenaar daarvan zijn schuldig aan de dood van drie bemanningsleden... bij een ongeluk met de schelpenzuiger Frisia in 2010. Ze krijgen geen straffen, onder meer omdat het ongeval ernstige financiële gevolgen heeft gehad voor het bedrijf. De Friese verging in december 2010 ten noorden van Terschelling. Er was een aantal dingen mis, zo had de schipper niet de goede papieren, nam hij de verkeerde route en ook was het schip was niet goed afgesloten, waardoor het snel water maakte. De rederij en de eigenaar zijn daar weliswaar verantwoordelijk voor, maar ze zijn niet laks geweest, zegt de rechter. Mario Centeno wordt de nieuwe voorzitter van de Eurogroep. Hij is gekozen door de Europese ministers van Financiën. Er waren nog drie kandidaten uit Letland, Luxemburg en Slowakije... maar de Portugese minister van Financiën Centeno was al favoriet. Hij neemt het over van oud-minister Dijsselbloem. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnen de buien. Het blijft bewolkt met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen op veel plaatsen droog en vooral aan de kust wat zon... en dan wordt het een graad of 8. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De A29 Bergen op Zoom naar Rotterdam is voorlopig dicht. Na een flink ongeluk met een vrachtwagen tussen de afrit Numansdorp en de afrit Oud-Beierland.